Femke met het NOS Journaal. Alle medici die naar New York reizen vanuit landen waar ebola heerst... moeten verplicht 21 dagen in quarantaine. En ook iedereen die in direct contact is geweest met een ebola-patiënt... moet worden afgezonderd. Op internationale vliegvelden van New York... zullen reizigers uit West-Afrikaanse landen ondervraagd worden... om te kijken of ze mogelijk besmet zijn met het virus. Het zijn allemaal maatregelen die volgen op het eerste geval van ebola in New York. Een arts die voor Artsen zonder Grenzen in West-Afrika had gewerkt... werd gisteren positief test op het virus. In Mali is een eerste dode gevallen door ebola. Dat is een meisje van twee die in buurland Guinea op vakantie was geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het meisje tijdens die reis waarschijnlijk met veel mensen in contact is geweest. Mali is het zesde Afrikaanse land waar ebola is uitgebroken. Het kabinet begrijpt nog steeds niet waar de torenhoge naheffing uit Brussel vandaan komt. Gisteren werd bekend dat Nederland ruim 640 miljoen euro extra aan Brussel moet afdragen. Ook Groot-Brittannië heeft een naheffing gekregen. De ministers van Financiën gaan samen met de Europese Commissie uitzoeken hoe het precies zit. De man die gisteren vier agenten in New York aanviel met een bijl was een geradicaliseerde moslim. Volgens de politie bezocht hij extremistische islamitische sites en plaatste hij op sociale media anti-westerse berichten. De politie betitelde de hakpartij als een terroristische daad, maar zei wel dat de dader in zijn eentje handelde. Een van de agenten raakte bij de aanval zwaar gewond en ook een omstander raakte gewond. De aanvaller zelf werd doodgeschoten. Het weer, het is bewolkt met regen of motregen. Het is 10 tot 12 graden. Morgen eerst nog regen, later vanuit het westen opklaringen. En zondag schijnt de zon regelmatig. Morgen is het 14 graden, zondag is het iets warmer.